Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Houston zijn tot nu dolden van hun huis en konden geen kant meer op. Houston is net als andere delen van Texas zwaar getroffen door de enorme hoeveelheid regen die de tropische storm Harvey met zich meebrengt. De komende dagen kan er op sommige plekken in de Amerikaanse staat nog tot zo'n 64 centimeter aan regen bijkomen. President Trump is van plan het getroffen gebied dinsdag te bezoeken. De verkoop van eieren in de Nederlandse supermarkten is terug op het niveau van voor de fipronil-affaire. Volgens het CBS lag het dieptepunt begin deze maand, toen er ruim een derde minder werd verkocht dan normaal. Supermarkten haalden veel eieren uit de schappen, toen bleek dat ze mogelijk besmet waren. Pluimveebedrijven maken zich nog wel zorgen over de eierverkoop in het buitenland. Het dodental van de aardverschuivingen en modderstromen in Sierra Leone is opgelopen tot zeker duizend. Omdat er na de natuurramp van bijna twee weken geleden nog honderden mensen werden vermist, was de verwachting al dat het aantal doden flink zou toenemen. Veel slachtoffers zijn meegesleurd door de verwoestende modderstromen. Anderen zijn omgekomen door ingestorte gebouwen. De 40ste editie van de Uitmarkt in Amsterdam heeft dit weekend zo'n 450.000 mensen getrokken. Ongeveer net zoveel als de afgelopen jaren. De nationale opening van het culturele seizoen was dit keer niet op het Museumplein... maar op en rond het Oosterdok, een binnenhaven in de buurt van het Centraal Station. De verhuizing was nodig om de druk op de Amsterdamse binnenstad te verlichten. Er waren meer dan 300 optredens op de Uitmarkt. Onder andere van operazangeres Tania Cross, rockband Direct en het Nederlandse Danstheater. En weer nog, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Lokaal kan er opnieuw flink wat mist ontstaan. Overdag is er vrij veel zon. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 28 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer.